Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De stembussen zijn gesloten en het tellen is begonnen. De eerste exit polls kunnen ieder moment binnenkomen. Die geven een verwachting van de opkomst en de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Waarschijnlijk gaan de meeste stemmen naar lokale partijen. Toch is het voor landelijke partijen een spannende avond, zegt verslaggever Ron Vrezen. Juist in die gemeente hebben die partijen vaak hun basis. Daar wordt talent geboren, daar worden ideeën ontwikkeld, daar zitten hun leden. Kortom, daar zit de vitaliteit van partijen. En ze zeggen wel eens, als je gemeenteraadsverkiezingen wint of verliest... werkt dat nog jaren door in je partij. Dus de belangen zijn groot, ook voor die partijen. President Biden heeft Poetin een oorlogscrimineel genoemd tegenover Witte Huisverslaggevers. Vannacht gaf de Senaat de Russische president ook het stempel van oorlogsmisdadiger. En verder willen ze dat het internationaal strafhof onderzoek doet naar het Russische leger. De ontvoerde burgemeester van Melitopol in het zuidoosten van Oekraïne is weer terecht. Een woordvoerder van president Zelensky zegt dat Oekraïense militairen de burgemeester wisten te bevrijden. Vijf dagen geleden werd hij ontvoerd en hij is niet de enige. Ook burgemeesters van een aantal andere Oekraïnse steden zijn ontvoerd. Een vrolijke muurschildering van allerlei fruit boven een winkel in Utrecht heeft een wat zuur bijsmaakje gekregen. Appels, peren, verse vruchten, van alles is er te zien. Maar een mandarijn met oogjes, die schoot sommige buurtbewoners in het verkeerde keelgat. Te aanstootgevend vinden ze. Je hoort de kunstenaar tegen het AD ik heb het gemaakt zoals dat ik het mooiste vond. En ik vind het heel leuk als je grapjes kan maken en een glimlach kan geven aan mensen. Eh, en dat is bij heel veel mensen ook gelukt. Alleen sommige mensen vonden het ja, eh, toch niet passend. Ja, eerst heb ik de hele tijd nee geschreeuwd dat ik het niet wou veranderen. En uiteindelijk, ja, eh, moet ik ook niet zeuren. En mensen wonen daar nu eenmaal en het is ook hun, hun omgeving. En ik kom daar mijn kunst maken. Graffiti-artiest Jan de Man is de beroerdste niet en klom weer de stijger op om de vrolijke mandarijn onder handen te nemen. Eh, dus dat hebben we nu veranderd in een eh, pruim. Het weer nog. Een bewolkte avond, maar wel zo goed als droog. Morgen begint met wolken en wat regen. In de middag is er zon en het is een graad of 12.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 Ik ben Jaap Koper. het is de bedoeling dat we hier om het half uur eh, wat, eh, wat dingen eh, laten horen. wat betreft uitslagen en dat soort zaken. Ehm, ja, ik, je kan wel even nu naar mij wijzen. Maar ik ga nu even lekker voor de radio eventjes wat, wat vertellen. Dus wat dat er gaat, gaan de radioluisteraars nu even voor. Ehm, maar dat is wat de bedoeling is. We gaan ehm, om het half uur een beetje een update geven van wat er hier gaande is met uitslagen, eh, verwachtingen, dat soort zaken. En eh, Ben Zonneveld die zal hier en daar nog met eh, mensen gaan praten over de verkiezingen. Want die zijn toch misschien best wel spannend voor een aantal mensen. Want ja, eh, we kunnen wel het een en ander gaan verwachten de, de komende tijd.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 Oh, hey. Don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry. sleep, no, unless it's with you. I wanna dance another beat, no, unless it's with promises was eh, eventjes eh, tussendoor You and Me van Disclosure. Ehm, dan zet ik even het eh, geluid van de zaal ook even aan. Want anders dan, kunnen, ze, kunnen ze mij ook een beetje horen. Ehm, jij, uh, Roy van Buringen, jij was net ook bezig. Ja, dan moet ik wel even de microfoon openzetten. Ja, ja. klopt. want we doen het niet alleen voor, voor de radio, voor ZFM. Maar jullie lopen als Zandvoort Inside hier ook rond. ja, wij zijn zeker als Zandvoort Inside uh, vandaag ook aanwezig bij de verkiezingsavond natuurlijk live op eh, onze livestream. Dag kijkers. Ja, en als eh, mensen dus in de zaal eh, zien Jelmer met dan zo'n apparaat en Roy ernaast... dan weet je dus dat dat voor Zandvoort Insight is. ja, klopt. wat wel leuk is, het is allemaal te zien op zandvoortkies.nl. Afgelopen maanden hebben we natuurlijk de Zandvoortse media samengewerkt. Met Zandvoortse kies En daar zijn we natuurlijk enorm trots op. Ja. En nou dat ik toch hier in de zaal ook op de speakers te horen sta... wil ik toch ook even één ding zeggen. Want Zandvoort kies is niet eh, door uh, één meneer of eh, door meerdere mensen bedacht. Nee, door, door iemand die toch wel een belangrijke hoofdrol heeft gespeeld. Gert van Kuik. Gert van Kuik. En daar wil ik toch ook even een beetje stil bij, bij staan. Want Gert, Gert van Kuik heeft toch zat eigenlijk bedacht. Mhm. En die partijen mooi bij elkaar gebracht. En dat samenwerking in de Zandvoortse media in ieder geval mogelijk is, dat is heel erg fijn. daar heeft hij wel voor gezorgd. En dat vind ik eigenlijk wel belangrijk om ook deze avond eh, bij stil te staan. Mhm. Ehm, verder Vanavond overal verslag natuurlijk. Eh, ZFM, Zandvoort Insight. Maar ook bij Zandvoort kiezen allemaal te volgen. En eh, ook op latere eh, tijdstip natuurlijk. Ja, hè? ja ik, uh, dankjewel. Oké, ik ben nog, nog een keer te zien op Zandvoort Insight. Dag jongens. maar goed, we, we, kijken straks ook naar wat de gemeente Zandvoort ons gaat brengen. De, dan in ieder geval gaat Ben voor de mensen die eh, nu even op Zandvoort site. je mag hem even draaien jammer, want dan kan je zien eh, dat daar een bank staat. En die bank die wordt, eh, die wordt heel belangrijk straks, want daar gaan een aantal mensen ehm, zitten. En die worden door collega Ben Zonneveld gevraagd, of tenminste in ieder geval een reactie te geven over... dat is heel fijn. Over vijf minuten moet ik hier weer terug zijn. En dan gaan we erover praten. Dan nodigt hij dus mensen uit hier in de politiek. Dus die ook op een eh, lijst eh, staan eh, wat, wat hun gevoelens zijn over bijvoorbeeld een voorlopige uitslag. Maar zover is het nog niet. Eerst maar weer even een stukje muziek. en ik weet dat ik iemand moet vervangen. En die is een enorme liefhebber van Fleetwood Mac. Nou, dan laten we die ook maar horen. Hier is Little Lies. on the phone all night long. Oh. Don't be smart when you do to me. Oh no no no. I be on my business, shawty, but you be on my mind, shawty. MLM, all of my, my honey, uh, uh. Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular kiss me through the phone. Yeah, messing with my medulla. I can't talk alone. Oh no, no. Emiliano, Emiliano, Emiliano, no. Emiliano, Emiliano, Emiliano, no. know what it feel like, what it feel like. Like I know I see be for real life, for real life. In a my condo, mm, loving up your body in fast and slow mo. If I hit you, it's my combo. Can you never ever let me go? Oh, dancing kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular. Cause me thought of all, yeah. That's where my medulla, I can't don't go low. Oh no, no. Emiliana, Emiliana, Emiliana, oh no. Emiliana, Emiliana, Emiliana, oh no. You're one in a million, in a million, in a million, oh no. Het woord is aan Ben Zonneveld. Welkom bij het feest van de democratie. Jullie hebben allemaal eh, je partij kunnen promoten. Hele campagnes en debatten zijn er gevoerd. De flyers hebben vanmiddag op moeten ruimen hier uit, het, eh, uit de krocht. Ehm, nogmaals welkom. Wij eh, gaan vanavond tussendoor de tussenstanden bekendmaken en uiteindelijk eh, zal burgemeester Molenburg de eindstand bekendmaken. Ehm, er is nog niets binnen. Op het moment dat er wat is, dan hoort u de gong weer en dan zullen op de beeldschermen eh, de staafgrafieken eh, tevoorschijn getoverd worden. Laten we eens kijken naar vier jaar geleden, hoe de zetels erbij lagen. De eindstand was OPZ, VVD, D66, VVD 3, D66 3, CDA, PVV 2, 111 GBZ, PvdA, GroenLinks. Tussentijds is er wel een zetel naar de lijst Drommel gegaan, maar die konden we niet meetellen, want dat is op het laatst gebeurd. Wij hopen dat jullie bij ons blijven. En als je wat wil posten, dan kan het op hashtagzandvoort.nl. En dan komt dat daar onder het beeldje mee te lopen. Dus eh, feel free om wat te doen. Wij komen straks bij u terug.